Het windmolenpark komt 23 kilometer uit de kust tussen Noordwijk en Zandvoort. De 23 windmolens zullen energie leveren voor bijna 150.000 huishoudens. De bouw start volgend jaar. Het windmolenpark moet in 2015 operationeel zijn. De uitspraak in de rechtszaak tegen oud-premier Berlusconi komt toch pas na de parlementsverkiezingen in Italië eind volgende maand. De rechtbank in Milaan heeft dat bepaald na een verzoek van Berlusconi's advocaten, melden Italiaanse media. De oud-premier staat terecht omdat hij seks zou hebben gehad met de nachtclubdanseres Ruby toen hij nog minderjarig was. Vorige week besloot de rechtbank nog om de zaak niet op te schorten. Waarom de rechtbank nu terugkomt van zijn beslissing is niet duidelijk. In Washington D.C. komen 100.000 Amerikanen bijeen voor de inauguratie van president Obama. De verwachting is dat er minder belangstelling zal zijn dan vier jaar geleden... toen er 1,8 miljoen Amerikanen op waren afgekomen. De mensen verzamelen zich op de Mol, vlakbij het Capitool... waar de plechtigheid op de trappen plaatsvindt. De officiële inauguratie was al gisteren. De Amerikaanse grondwet schrijft voor dat de president voor 20 januari de eed moet afleggen. Omdat 20 januari dit jaar op een zondag viel, volgt vandaag de publieke inhuldiging. PSV-speler Erik Pieters gaat akkoord met de drie wedstrijden schorsing die de KNVB heeft voorgesteld. De straf is behalve voor de rode kaart tegen Pek Zwolle ook voor zijn gedrag. Pieters sloeg op weg naar de kleedkamer een ruit in. Hij moest daarna naar het ziekenhuis om zijn onderarm operatief te laten hechten. Het weer vanmiddag alleen nog sneeuw in het noordoosten, in de rest van het land droog. Temperatuur in het zuiden net boven nul. In het midden en noorden van het land lichte vorst. Morgen bewolkt en af en toe mot sneeuw. Ook dan temperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS Journal. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht...